12 uur. moet met het RWS Journaal. terrein in Alkmaar. Er worden sloopkranen ingezet om beter bij de vuurhaarden te kunnen komen. Bij de brand zijn vier bedrijfspanden in de as gelegd. In de gebouwen zaten meerdere bedrijven, waaronder een garagebedrijf en een autospuiterij. De brand begon rond middernacht. Er kwam veel rook bij vrij. Omwonenden kregen een tijd het advies ramen en deuren dicht te houden. De Chinese president Xi heeft de Amerikaanse president Trump in een telefoongesprek over de Noord-Koreaanse crisis opgeroepen voorzichtig te zijn. China hoopt dat de partijen niets doen dat de spanningen kan vergroten, zei Xi volgens Chinese staatsmedia. Volgens een verklaring van het Witte Huis zijn de VS en China het erover eens dat Noord-Korea moet ophouden met zijn provocatieve en escalerende gedrag. In Tilburg is een vrouw van 93 in haar woning overvallen door twee mannen van 18 en 20. Ze hadden met geweld haar balkondeur opengebroken. De vrouw raakte bij de overval licht gewond. In haar appartement is het een ravage. Een van de overvallers kon direct worden gearresteerd. De ander wist te ontkomen, maar kon later toch worden opgepakt. Agenten zagen hem schuilen in een tuin. Directeur Paul Reumer van Omroep NTR vindt dat de sterreclame bij de publieke omroep moet worden afgeschaft. Volgens hem is de commerciële druk nu te hoog. Door niet langer afhankelijk te zijn van reclame hoeft de NPO zich volgens Reumer minder te richten op marktaandeel en kan er meer worden geëxperimenteerd. Ook doe je de kijker en luisteraar volgens hem een groot plezier. Meer dan de helft van de mensen zou meer willen betalen voor een publieke omroep zonder reclame. Als de reclameinkomsten wegvallen, loopt de NPO jaarlijks zo'n 200 miljoen euro mis. Het weer nog. Vanmiddag wordt het in het westen droog en klaart het op. In het oosten blijft het grijs en regenachtig. Het wordt vandaag 18 tot 20 graden. Morgen laat de zon zich iets vaker zien. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Files in de Randstad op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Bunschoten 7 kilometer, vertraging ruim 10 minuten. En op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Rotterdam Centrum nog 4 kilometer file door een spoedreparatie na een ongeluk. De linkerrijstrook is afgesloten, vertraging ruim een half uur. Tot zover de verkeersinformatie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 dat hield een beetje op. <laughs> en nu ben je hier aan het uitzenden, dus ja, moet ik uiteraard een keertje meekijken en meedraaien. Nou ja, eh, het is jou niet vreemd, dus dat kan ik wel vertellen. En, eh, ik vind het in ieder geval leuk dat je bent. Ik ook. En eh, een hoop luisteraars die weten nu een beetje hoe de vork in de steel zit. We hebben het er straks nog wel even over. Eventjes een, een plaatje? Doe maar een plaatje. Oké, ik ga maar eens even kijken wat ik er voor je heb. Ik heb Tolia Clark voor je. Downtown. Hoe is mogelijk?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 so much brighter there. You can not forget all your troubles, forget all your cares, so go down.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 forget all your troubles, forget all your cares, so go. get Ja, Petunia Clark met Downtown. En eh, dat is ook een nummertje, ja, eind jaren 60, zullen we zeggen. 69, 70. Ben je er nog? Ik ben er nog. Je bent er nog. Ik heb toch de verkeerde schuif openstaan. Heel af en toe dan, uh, ja, dan gebeuren die dingen wel eens. Het is... Eh, nou ja, goed, de, de, ja, het doel van deze uitzending. Waarom deze uitzending? Want ik draai hem al nooit op, op zaterdag. Ehm, in de planning, dat zit, dat format waar, wat het op tafel ligt. Dat is om een uitzending te doen, de geschiedenis van de zeezenders. En dus eh, niet alleen over, eh, over Veronica, niet alleen over Noordzee en Miamigo en Caroline noem ze maar op. Maar gewoon over het algemeen. Nou hebben wij iets met zeezenders. Zeker. Nederlandse, Engelse zeezenders. Ja, ja hè, lezen, je noem ze maar op, maakt niet uit. En ehm, nou, wat we dus nu willen doen, dat is eigenlijk een eh, een, een, een voorproefje op eh, ja, wat je een beetje kunt gaan verwachten eh, met die uitzending. Ik probeer daar een uitzending van te maken van drie uur, want twee uur is veel te weinig. En eh, voor die tijd grijp ik natuurlijk een, grote vriend Jacques Jongmans ook even met de kraag van, van ja, kom jij er ook eventjes bij? Want dat is ook een zees aan de krek, poelstang. En dat is eigenlijk een beetje de opzet, beste luisteraar. Richard, heb jij daar wat toe te voegen? Of zeg je van nou... Nee, ik zeg gooi het volgende nummer in volgende nummer. Zullen we er eens eentje gooien van Chet en Jeremy? Lijkt me heel fijn plan. Die ken je nog? Zeker. <laughs> Trees swaying in the summer breeze Showing off their silver leaves As we walked by song. Kisses on a summer's day, laughing all our cares away, just you and I. Sweet, sleepy warmth of summer nights, gazing at the distant lights in the starry sky. They say that my stand someday. against my window, pane, I'll think of summer days again and dream of you. They say Don't you know that it hurts me so to say goodbye to you? Wish you didn't have to go. No, no, no, no. And when the rain beats against my window pane, I'll think of summer days again and dream of you. dream of you. Nou, dit moet je toch wel bekend voorkomen. Als je dit hoort, dan ben je in één keer weer terug. In de jaren van wel eerder de de tijd. En het is vandaag eh, ja, niet zomaar een dag natuurlijk. Speciale datum, Richard. Ja, 12 augustus 1974. De Noordenij werd in beslag genomen. Het schip van Veronica. Echt waar? Ja. Is dat vandaag? Dat is vandaag. Maar dan in 1974. 1974, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, dus dit zijn ook echt, echt, echt van die momenten die... Eh, ja, die, die staan er gewoon gekerfd in, eh, in de geschiedenisboekjes natuurlijk dat gaat niet alleen om Veronica, maar gaat ook om, eh, ja, om de andere schepen. En eh, ja, wat ik met die tijd heb, dat is... Eh, ja, die zeezenders die hebben toen al bepaald voor mij eigenlijk wat het, wat het zou worden. Uiteindelijk <laughs> ja, werken bij ZFM Zandvoort, denk ik. Ja. En, Ze hebben ook natuurlijk het hele format... Het hele format, ja. ja. Nee, nee, nee, absoluut. En het is... Ehm, als hun de de, de, de programma's dusdanig, zoals ze toen waren, niet hadden gedaan... hadden we nu een heel andere soort radio gehad. Ja, wat betreft eh, horizontale programmering, dat is het helemaal. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar ja, kijk, wat, wat ik, eh, wat ik het, eh, het meest dierbare aan, aan, heb... Dat is, ja, dat is gewoon niet alleen de muziek, maar ook de sound zoals het uit de radio kwam. Het middengolfsignaal. Ja. En het nummer wat je dus net hoorde, dat is dus ook speciaal gemaakt voor, voor de middengolf dat het klinkt zoals het toen klonk. Het is, eh, het is mono en uh, het, het, is gewoon geweldig. Ja, wat dat betreft zijn mensen tegenwoordig eh, wel verwend met de geluidskwaliteit. Maar AM, dat had iets. Nou, dat, was romantisch. Ja, ja, ja, ja, dat is nog steeds romantisch. Maar nou ben ik ook romantisch natuurlijk. En zeker bij Zomer in de Stad zeg ik altijd maar. Ja, zeker. Summer in the City.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 station. Good, good vibrations. Good, good vibrations. my eyes. She's somehow now. Softly smile. I know she must be kind. Krishna. zoals ik wil, eigenlijk. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit. Ik bedoel, dan maar zo. Je luistert naar ZFM Zandvoort eh, met eh, ja, Willem Bruis verder. Ja, samen, ik niet alleen, maar Richard ook natuurlijk. Richard is een, onbekende, een onbekend geluid in Zandvoort. Maar ja, ik denk wel dat het eh, een keertje gaat veranderen, denk ik. Maar even, dat doen we eventjes over. Nog een keer? Ja, dat is wel mooi, Rick. lekker aan de zee. Af en toe een beetje radio maken en voor de rest lekker op het strand. Ja, het is wel anders als, eh, het is wel anders als eh, eh, zonder naam te noemen de lokale omroepsvolle. Ik bedoel... Ja, ja, ja, we zullen hier niet noemen. Dus die naam zullen wij niet noemen, de LOZ. Nee, het is uh, tegenwoordig ook O ZOO. En nou, nou, nou ken ik iemand, hoe heet die nou trokken weer. Met kraan? Nee. K Kaan. Kaan. Ja, die! <laughs> nee hoor, nee, nee, nee. nee. wij, wij zinspelen eventjes door op een een, een, een woordgrapje van onze programmaleider, de heer eh, A.J. Vos. Die kennen we nog wel. <laughs> Ja, die kennen we nog wel. <laughs> en dat is trouwens ook... Eh, oh, ik hoor hem in de keuken al schreeuwen. <laughs> Ho, Ik had gehoopt dat hij koffie zou brengen, maar... Eh, hij staat aan de afwas. Aan de afwas, alweer? Alweer. Hoe is het mogelijk? Het is eigenlijk niet te geloven met die man. Nee, hij is hartstikke druk mee. ja, dat zei hij al. Nee, maar meestal komt hij altijd een koffie brengen of zo. Wat lekkers erbij. iets lekkers bij de koffie, zeg ik allemaal. Merkpijpje hoeft niet direct. Eh, mag ook een bokkenpootje. Een bokkenpootje. Ja, hoe gaan we die bokkenpootjes van jou? Ja, het loopt wat lastig, maar het gaat steeds beter. Ja, ja, ja. ja. En schoenen kopen, dan gaat er weer uit? Of, eh? Ja, ja, ja. Dan ga ik gewoon speciaal eh, boerderij. Boerderij, oh, kleppertjes. Ja, ja, ja. <laughs> hey, ik heb een, een nummer klaarstaan. Uh, dat heb ik zelf eigenlijk niet eens zelf aangevraagd. Dat heb jij eigenlijk een beetje aangevraagd. En een nummer van de Golden Earring. Wat heb jij met de Golden Earring? ja, Golden Earring. Dat is natuurlijk ook al van die tijd. Ja, zeker. Dus, Zijn ook mede bekend gewoon door, door, eh, door Veronica eigenlijk gewoon. Hè? Dus tenminste wat Radio Veronica betreft. En eh, andere zenders ook wel. Maar Veronica die had daar toch wel een leidende functie in, zeg maar. Ja, is dus, echt wel een van de bepalende groepen in Nederland geworden. Mede dankzij de zeezenders. Ja, ja, ja, ja. ja. Maar goed, jij gaat erheen of, of komen ze bij jou? nou, ze wilden bij mij komen. Ik zeg, doe dat maar niet. Nee. we gaan daar wel in. Je gaat daar naartoe. Maar waar treden ze op dan? 1 september in Deventer. Eh, een kleine zaal. Oké, een schouwburg. Eh, nee, het is een, een, eh, een zaaltje. burgergasthuis. Nee joh, burger burgergasthuis. Nee, burgerweeshuis. Die bedoel ik. Ja, daar heb ik, ik zal je vertellen. Daar heb ik ooit mogen spelen. Percussie, jawel. Kijk. Samen met Daniel Sauleka. Ja, kijk, dat is mooi, hè? En toen was bier op en toen ging hij ook weg. <laughs> ja, dat is Daniel Sauleka. Nee, het was erg mooi. Het was een hele mooie zaal was dat trouwens. Ehm. Het is echt een centrum. En ehm, Akoestiek is heel mooi. Ik vind het mooi persoonlijk als een schouwburg van Dave. Dat mag ik niet zeggen, maar ik zeg het wel. Ja. Maar eh, er wordt het een akoestisch concert of... Uh... dat weet ik eigenlijk niet. Ik ga er eigenlijk wel een beetje vanuit, gezien die zaal. Ja, oké. oké. Nou, ik, ik hoor het graag. ik hoor het graag. Ik laat het je weten. Ja, het goed. Ik sta het nummer op. Het is een nummer uit de tijd van de zeezenders natuurlijk. En je kent het vast wel. Ja, de Golden Earring met uh, I've Lost Somebody. En eh, ja, het is niet zomaar een nummer natuurlijk. In ieder geval, ik vind het wel heel leuk dat je naar het eh, concert gaat. En ik hoor echt graag hoe het geweest is. Want ik ben een... ja, ik ben een Golden Earring fan eigenlijk. Maar al die Haagse bandjes wel hoor. Dat, ja, heeft gewoon verschrikkelijk veel goede muziek voortgebracht. Ja, ja, absoluut. Nou ja, goed, in Zandvoort hebben wij natuurlijk ook bekende mensen de allerbekendste die, eh, die, eh, ja, is, eh, die nu in mij opkomt, dat is de drummer van Doema. Die komt hier vandaan. Welke? Want ze hebben er meer gehad. Nee, de, huidige drummer. Ja. ja. Maak, daar maken wij een prijsvraag van. Ja, zeker. Oké. Okay. Nee, goed. Ehm, ik wil namens deze weg trouwens even onze, onze programmaleider, de heer A.J. Vos, bedanken voor het stukje digitale vakwerk wat hij mij zojuist heeft gestuurd. En ik hoop echt dat dat hij daarin eh, in verder gaat. Want hij is er best goed in. Dat wil ik er even zeggen. Eigenlijk. Ja. Eh, wat had jij eh, trouwens nog iets over de Dire Straits of zo? Kreeg ik dat mee? Ja, ik denk dat we misschien even een stukje van de Dire Straits moeten gaan draaien. Want Mark Noffler is jarig. Oh. Is vandaag 68 jaar geworden. 68? 68. En hij speelt nog steeds? Hij speelt nog steeds gitaar. Hoe is het mogelijk? Er is met hem gepraat. En <laughs> men heeft gezegd dat het niet helemaal eerlijk was, maar... <laughs> Speel nog steeds gitaar. <laughs> Is goed. Ik uh, draai nummer van de Dice Straits, Sultans of Swing. You get a shiver in the dark It's raining in the park, but meantime Some up and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. guitar George. He knows all the chords. When he's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his bass. Living it up Friday night With the Sultans With the Sultans call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans. Childers als Swing, de Dire Straits, Mark Novella. Ook namens eh, iedereen eh, van ZFM, dus ook de jongens in de keuken. Van harte gefeliciteerd. En eh, ja, wat leuk. Wat, ja. ja, 68. En wij moeten het nog halen, hè? ja, dat, we zo, dat we zo gitaar kunnen spelen, bedoel ja, ik. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, <laughs> ik, ik zat zelf even, ik zat even, even in die playlist te kijken. En ik denk van, ja, wat voor nummer zou nou heel erg toepasbaar zijn voor alles dus alles wat met zeezenders te maken heeft. Denk ik, als je dat in één nummer zou stoppen, zeg maar. dan moet je gewoon terug naar de kust. Dat vind ik een hele goede van je. Die draai ik dan voor alle luisteraars die nu luisteren. Er zijn er nogal wat. Maar in ieder geval in Zandvoort een hele hoop. zie ik staan. Ik zie staan Heerenveen, zie ik staan. Rotterdam. Rotterdam. Guatemala. Ja. Hebben we daar eh, in radio? Ja, oh, eentje. Oh, dap, waarschijnlijk. Waarschijnlijk wel. <laughs> Oké, okay. terug naar de kust. Maggie McNeil. Zag ik alleen, niemand om me heen, in mezelf te dromen. Ik wil terug. 没法。 Sjoukie, het Spijker, Sjoukie van Spijker, Maggie McNeil. En ja, weet je, ik kreeg net een, berichtje van een, luisteraar uit, eh, hoe zeggen ze dat, Friesland, Herenveen, hoe zeggen ze dat, Friesland? Ja, Friesland. Friesland, Boppe! <laughs> en die wist dus eh, te vertellen dat, uh, dat Maggie McNeil, waarvan wij dachten dat ze uit Enschede kwam, hè, nu tegenwoordig. Ja. Ja, toch? Ja. Daarna is het tien jaar stil geweest rond... Eh, ja, dat weten we nog goed. <laughs> nou, blijkt uh, Maggie McNeil eigenlijk dus heet een Sjoukje Lucy van de Spijker. En ze komt uit Oude Haske. Waar ook een bekende muziekuitgever vandaan komt. Ja, nou, je mag het zeggen. Oude Haske. Oude Haske BV. Ja. Ik verzin het niet. Nee, je verzin het niet. Nou, in ieder geval, uh, ja, dat was een, een weetje uit Friesland helemaal. En eh, ik vind het toch wel leuk dat mensen toch wel interactief eh, gewoon bezig zijn. En gewoon reageren op het, wat, eh, op het feit wat wij allemaal draaien en zeggen. En, en meer van die flauwekul natuurlijk. Ja, weinig zinners komt eruit. Er komt vandaag weinig zin uit. Het is één uurtje, gelukkig van een hoop mensen. Wat sterker, nog ja. twintig minuutjes. En dan zit het er alweer op. Ja. Maar tot die tijd, muziek. Friesland, bedankt. In the year if man is still alive. If woman can survive, they may find. think, do, and say is in the pill you took today. In the year 45, 45, ain't gonna need your teeth, won't need your eyes. You won't find a thing to chew. Nobody's gonna look at you. In the year to do. Some machine doing that for you. In the year 65, 65, ain't gonna need no husband, won't need no wife. You pick your son, pick your daughter too. From the bottom of a long glass tube, whoa. It's time for the judgment day. can give. And he ain't put back nothing. Whoa, whoa. Now it's been 10,000 years. Man has cried a billion tears for what he never knew. Now man's reign is through. But through eternal night, the twinkling of starlight, so very far away, Maybe it's only yesterday. In the year 25. Ja, zeker in Evans. En eh, in the year 25, 25. We gaan eh, richting de klok van, uh, van kwart voor alweer. Het, schiet, op, of niet? Het gaat heel snel. En ik heb, ik heb nog, nog, nog 22 nummers klaarstaan. Maar dat gaat hem niet worden vandaag. dat gaat waarschijnlijk net niet passen. Ik denk dat er al eentje weg moet. Waarom denk je dat? Ja, wordt wat krap. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Ik vind uh, één, eh, eh, nummer, of één nummer, in een genre eigenlijk uit de Veronica tijd. Wat, wat, gewoon, wat er gewoon bij hoort en wat ik mede groot geworden is door de zeezenders. Dat is de palingshout. Ja, absoluut. Volendam. Volendam, wie kent het niet? Veel muziek voortgebracht in die tijd. Paling. Vooral door Veronica, veel gepusht. Behoorlijk veel. En dat, ja, Heel veel evenementen eh, werden daar gehouden dus, eh, om, om Veronica weer te promoten. Hè? Want de Veronica aan land eh, promotieactie was ook daar. Ja, heel veel. Ze hebben zelfs nog een tijd lang de plaatselijke voetbalclub gesponsord. Ja, FC Volendam. En wie sponsort die nou niet? <laughs> Ja, dat bedoel ik maar. Ja, dat bedoel ik. Ik heb er eentje klaarstaan. De Cats met Lia. Nou, met Piet Veerman aan het roeren. Jawel. Ja, er waren nog eens tijden. De, de, de sound en ja, ik vond het helemaal geweldig. Ja, dat hoorde helemaal bij elkaar. Palingsound, ja. zeezenders voor Nederland. Zeker, zeker, zeker, zeker. Wat dan trouwens ook heel erg, wat ik heel erg typerend vond... Eh, in die tijd van ehm, eh, Veronica bijvoorbeeld... Ehm, en die andere zenders ook wel natuurlijk... maar Veronica die had toen ook van die eigen projectjes. Dat dus bepaalde, bepaalde uh, programmamakers, DJ's, eh, geven het een naam... die begonnen op een gegeven moment zelf platen te maken. Ja, inderdaad. Weet je dan er eentje te noemen eh, kom uit de beste, mijn liefde. Nou, dit is hem niet, hè? <laughs> dat, lijkt dan niet eens op. Nou, deze dan. Echt bedouwen. Echt bedouwen, oftewel... Daar denken we over na. hele dorp is al komen kijken Naar de bruidegom die in zijn hempie staat Oh, kom uit de bedstee, mijn liefste Het is vandaag toch onze huwelijksdag De kosten luidt al beet zich rond en de kippen zijn van slag. De kerk zit al een tijdje vol familie. De organist die speelt zijn vingers blauw. De kachel van de kerk is ook bezweken. En ieder zit te barsten van de kou. De misdienaartjes worden zo bang ik zag er eentje met een pijl en boog. Ze speelden Indiaantje op de kansel. En je moeder kreeg een pijltje in de oog. Oh, kom uit de bedstee, mijn De hele zaak loopt vreselijk uit de hand. te Een interviewtje aan. zee me hijgelt onder hun luiden. Waar blijft ze nou? Zo gaat toch alles mis. De zaak moet rond zijn over Ja, kom uit de bedsteen, mijn liefste, van... Eh, ja, hoe heet die ook alweer, hè? Echt bedouwen. Echt bedouwen. Ja, oké, dat weten we nu. Maar er is dus een luisteraar, die heeft opgelet. En die zegt dus van... Eh, ja, echt bedouwen, die, dat was zijn artiestennaam. Jazeker. Maar ja, wie was het echt, hè? Rob Oud. Rob Oud. En het is, eh, ja, het is weer geraden door de gemeente Vlaardingen. Jawel. <laughs> En ik ben ook altijd blij dat er al de mensen zijn die zeggen van... Ja, oké, het is die en die inderdaad geweest. Ja, nou ja, goed. Eh, we gaan even eh, kijken, we zitten om acht minuten voor één alweer. Jongens, wat gaat dit hard. Dit is niet normaal. Gaat heel snel. Dit gaat heel snel. Ze zeggen altijd, ze zeggen altijd wel eens wat van ver is. Of wat lekker is, komt van ver. Of andersom. Eén van de twee. Ja, zoiets. Ik weet het niet. Ik maak stiekem even een beetje reclame voor, eh, voor aanstaande woensdag als dat mag. Mag dat eventjes, denk je? Mij mag dat. Ga je Oh. woensdagavond is er een, een uitzending van, hoe heet die gozer? Willem Bruist. Willem Bruist verder. En eh, die gaat dus eh, iets eh, introduceren. Dat, dat, dat heeft nog nooit iemand gedaan op de radio. Want dat heet een verzoekplatenprogramma. En je mag alvast verzoeken indienen. Dat kan via de gebruikelijke weg. Via Facebook, Messenger. Dat kan via WhatsApp. Maar dat kan via de mail willembruist.gmail.com. En ik kijk niet naar genre. Ik kijk niet naar het jaar. Ik kijk gewoon wat vind je zelf mooi. Stuur er maar in. En dan gaan we dat woensdag draaien. Maken we met elkaar. Maken we een playlist. Daar krijgt een te hik van. nodige tijdgebrek eigenlijk. Want we hebben nog maar vijf minuten, hè, eh, Richard. Ja, dat schiet echt op. Vier minuten. Eh ja, heb ik toch wel zoiets van... Ja, ik, ik heb zelf ook wel een verzoeknummer eigenlijk. Nou, welk wil je horen? Uh, welke heb je? Ik zoek er iets Vlaams, iets Belgisch. Iets met dagdromen. Dagdromen. Maak er wel een collection van. Doe dat maar. Oké. Okay. Wallace Collection. De Wallace Collection, er is hij. Uit Antwerpen. Ja, en met de Wolves Collection ehm, zijn we eigenlijk alweer aangekomen aan het, eh, aan het einde alweer van dit eh, Probeer U, de try-out. Ja, het is heel snel gegaan. Vond je het een beetje wat? Of zeg je van, wow. Het is zeker voor herhaling vatbaar, alleen moeten we dan eh, wat meer uren hebben. Want we hebben gewoon te weinig uren voor alle muziek die we ja, hebben. Ja, maar dat ligt aan de programmaleider. Hij zegt, ik heb niet genoeg koffie in huis. Ja, dat is dan wel weer jammer. Nou, neem volgende keer zelf de koffie mee. Ja, nee, maar dat komt helemaal goed. Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren. Het waren er toch weer een hele hoop. Ondanks dat het eigenlijk niet zo echt aangekondigd was.